Suzanne Vries met het NOS Journaal. De deken van de Orde van Advocaten in Gelderland stelt een onderzoek in naar het gesprek tussen advocaten in de rechtszaak tegen Ali B. Het onderzoek zou zich vooral richten op advocaat Ruperti. Die is niet direct betrokken bij de zaak, maar belde wel met de advocaat van slachtoffer Ellen ten Damme. Die beschreef de inhoud van het gesprek als dreigend. Beoogd PVV-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Klever... neemt geen afstand van de term omvolking. Ze noemde het vanmiddag tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer een feitelijke omschrijving. De AVD beschouwt het als een complottheorie. Klever wordt met het begrip in verband gebracht door een uitzending van Ongehoord Nederland... waar ze ook bestuurder was... Daar gebruikte de Vlaamse politicus Philip de Winter het woord... maar Klever zelf niet, zei ze vanmiddag. Ook daarom weigert ze terug te nemen. Bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn zeker 25 mensen omgekomen en ook 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt het door Hamas bestuurde ministerie van Volksgezondheid. Eerder sprak de Palestijnse Rode Halve Maan van zeker 18 doden in het tentenkamp. Twee Israëlische tanks zouden vanaf een heuveltop hebben geschoten op het kamp in de buurt van Rafah. Het tentenkamp ligt in de buurt van een gebied dat door het leger van Israël is aangewezen als veilige zone. De EK-wedstrijd Nederland-Frankrijk is geëindigd in 0-0 in Leipzig. Halverwege de tweede helft scoorde Simons voor Nederland... maar dat doelpunt werd even daarna afgekeurd, want Dumfries stond buitenspel. Dinsdag om 6 uur speelt Oranje weer, dan tegen Oostenrijk. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het zuiden bewolkt.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 Just see it shine when our love for. fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look down. is the moment, the greatest moment.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 Don't you know I ain't never gonna let you go? shining and sparkling and splendidly bright. Here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon. die with the rising of the moon. nu maar in van Zandvoort, op 106.9 ZFM.